Ook delen van Brazilië, Chili en Paraguay zaten zonder stroom. De stroomleverancier zegt dat de oorzaak ligt in het elektrische verbindingssysteem. In Zuid-Amerika is het systeem vrij kwetsbaar vergeleken met Europa. De lijnen daar lopen over enorme afstanden en dat zorgt voor problemen met de stabiliteit. Een Argentijnse minister zegt dat het nog uren zal duren voordat het hele land weer elektriciteit heeft. Nederlandse reders maken zich zorgen over de veiligheid van schepen in de Persische Golf. Morgen is er overleg met het ministerie van Defensie over de oplopende spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran. Afgelopen week werden twee tankers geraakt door explosieven. Iran krijgt de schuld, maar dat land ontkent. Het blijft onduidelijk wat er precies is gebeurd. En ook vorige maand was er al een incident bij de Persische Golf. De reders willen weten of het ministerie met een advies komt voor de schepen. Zo heeft Noorwegen de reders opgeroepen de Persische Golf te mijden. In Duitsland is opnieuw iemand aangehouden in verband met de moord op politicus Walter Lübke. Het gaat om een man van 45 die in beeld kwam na DNA-onderzoek. Een Duitse krant meldt dat de verdachte actief is in rechtsextremistische kringen. Lupke was een regionaal bestuurder van de CDU... en voorstander van een ruimhartig vreemdelingenbeleid. Hij werd begin deze maand doodgevonden in zijn huis... met een schotwond in zijn hoofd. Vorige week zaterdag werd al een bekende van Lupke opgepakt... maar die is weer vrijgelaten.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 Eh, ook dit programma weer vier nieuwe werkjes. De eerste twee in dit uur en we beginnen met solo piano singles van Michelle McLean. En eh, haar album heet Memoirs. Als je wil kijken, er staan twaalf werkjes op. En de laatste heet Dismissed. <laughs> Dat vind ik wel grappig verzonnen. Het tweede album is van Brooks en Day. Dat zijn twee heren. Ehm, en die hebben het album gemaakt. Mystic Message. Ze zijn eh, nieuwe artiesten voor dit programma. Het is een meneer op een fluit en een meneer op een gitaar. En daar gaan we als tweede als tweede track naar luisteren. En dan hebben we de oudjes zijn weer terug. Muziek, we zitten rond het jaar 2000. En ik zag ook een album voorbij komen in 1995. Dus eh, vele jaren geleden. Goed, ga er lekker voor zitten. Je kan het allemaal terugvinden op peacefulradio.info. Veel luisterplezier. This is Brian Tool Hughes of Atopus. You are listening to Peaceful Radio, peaceful music for a peaceful mind. Al Jewer. And I'm Andy Matran. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit our website at al-andy.com. of Peaceful Radio, please visit my website www.aneamusic.com. Bye. Sheep, sheep, don't you know the road? my Lord, I know the road. Sheep, sheep, don't you know the road?